Gesprekken met Iran over zijn nucleaire programma hebben de voorbije maanden niets opgeleverd. De sancties moeten Teheran dwingen tot nieuwe gesprekken en concessies. De Israëlische premier Netanyahu riep de internationale gemeenschap vorige maand op een grens te trekken. De mate waarin Iran uranium verrijkt zou erop duiden dat het land werkt aan kernwapens. Het afschaffen van de basisbeurs heeft tot gevolg dat er 15.000 studenten minder gaan beginnen aan een studie in het hoger beroepsonderwijs. Dat schrijft de HBO-raad in een brief aan de informateurs. Vorige week werd bekend dat VVD en PvdA een leenstelsel willen invoeren. En dat betekent dat studenten meer moeten gaan lenen. Volgens de HBO-raad worden hiermee juist de laagste inkomensgroepen getroffen. Nu krijgen studenten die thuis wonen een kleine 100 euro per maand als basisbeurs. En studenten op kamers krijgen bijna 270 euro. Iedereen in Nederland krijgt deze beurs vier jaar lang. Jaarlijks beginnen er ongeveer 100.000 studenten aan een hbo-opleiding. De Nobelprijs voor de economie is toegekend aan de Amerikanen Elvin Roth en Lloyd Shapley. Het Nobelcomité heeft dat bekendgemaakt. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop allerlei zaken in de economie aan elkaar worden gekoppeld. Zoals welke arbeider welke baan krijgt. Deze prijs voor de economie is officieel geen Nobelprijs, maar is er in 1969 bijgekomen. Officieel heet hij de prijs van de Zweedse Rijksbank voor de economie. De prijzen worden in december uitgereikt en de winnaars krijgen zo'n 930.000 euro. Het weer, stapelwolken, maar ook af en toe zon. Het is zo'n 13 graden. In het noordwesten kan een bui vallen. Morgenochtend bewolkt en regenachtig. In de middag ook wat zon en dat wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Show.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 Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. so far beneath the surface of my own belief. Black and void in the sky, it's the torture of July. Get you my knees.